Hallo luisteraars en amateurs, u bent opnieuw verbonden met de bekende amateurzender Atletico. Iedere zondag in de lucht, een vogel in de vrije vlucht. Atletico, Atletico, kom er eens uit grachtbron rijdt, van noord tot zuid. Scherp aan het band, helder en luid. Atletico, Atletico, kom er eens uit. De eter piraten verspreid door Nederland. Verdraaien knoppen en stemmen en toestellen bij. Dan klinkt het verzoek amateurs kom in de band. Dit is Atletico, ik vraag rapport, de band is vrij. per telefoon. Atletico, Atletico, kom er eens uit. De krachtbron rijdt van noord tot zuid. Duizenden volks, helder en luid. Atletico, Atletico, kom er eens uit. Nederland. Verder draaien de knoppen en stemmen en toestellen bij. Dan klinkt het verzoek, amateurs, kom in de ban. Dit is Atletico, ik vraag rapport, de band is vrij. per briccardò, per telefoon. Atletico, Atletico, kom er eens uit. De krachtbron van noord op zuid. Duizenden vols, helder en lui. Atletico, Atletico, kom er eens uit. Atletico, Atletico, kom er eens uit.